Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Meppel is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gaat om een man van 26 uit Raalte, Overijssel. Op beelden is te zien dat twee auto's na de schoten hard wegrijden. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Er is niemand aangehouden en over een motief is nog niets bekend. Informateur Buma sluit nog niet uit dat er een kabinet komt met zowel GroenLinks-PVDA als de VVD. Even daarvoor had hij nog gezegd dat de VVD-blokkade op links er is en blijft. Buma probeert samen met D66-leider Jetten en CDA-leider Bontebal... de grondslag te leggen voor een nieuw kabinet. Ze hebben tot nu toe advies gevraagd aan deskundigen over onder meer stikstof... de economie en woningbouw. In een later stadium van de formatie moet duidelijk worden... welke partijen in een coalitie willen stappen. Wereldwijd dreigen vertragingen en annuleringen in het vliegverkeer... omdat 6000 vliegtuigen van Airbus snel een software-update moeten hebben. De toestellen kunnen door een systeemfout plotseling hoogte verliezen. De meeste vliegtuigen kunnen op de grond vanuit de cockpit worden geüpdate. Zo'n 1000 toestellen moeten naar een werkplaats. Bij Lelystad is afgelopen avond iemand om het leven gekomen door een ongeluk op de Oostvaardersdijk. Drie mensen raakten gewond. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken waarvan er eentje in het water belandde. En de Centrale Bibliotheek van Rotterdam is vanaf vandaag drie jaar dicht vanwege een grote verbouwing. De biep is verouderd, heeft technische mankementen en is niet duurzaam. De komende weken worden 120.000 boeken verhuisd naar een tijdelijke bibliotheek iets verderop. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 8 graden. In de ochtend veel bewolking, smiddags wat zon, maximaal 9 graden. En in de avond vanuit het westen regen. Zondag ook kans op regen, aan de kust mogelijk veel wind...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 If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. Uh. This is more than a crush, yeah.